In de Turkse ambassade in Tel Aviv in Israël is een Palestijnse indringer overmeesterd. De man was vanmiddag het gebouw binnengedrongen en gijzelde de consul-generaal en dienstvrouw, vrouw, maar werd door een bewaker in zijn been geschoten. Inmiddels is hij met een ambulance afgevoerd. De Palestijn wilde asiel aanvragen in Turkije. Vier jaar geleden voerde hij een soortgelijke actie uit in de Britse ambassade. De agenten die vorig jaar betrokken waren bij de dodelijke schietpartij tijdens het strandfeest in Hoek van Holland moeten worden vervolgd. Dat vinden de ouders van de jongen die toen werd doodgeschoten. Een advocaat zei vanavond in Nova dat de situatie toen helemaal niet zo bedreigend was dat de agenten wel moesten schieten. Het OM concludeerde dat de agenten handelden uit noodweer en dat hun niets te verwijten viel. De overleden schaker Bobby Fischer is niet de vader van een Filipijns meisje van 9. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen. Twee maanden geleden gaf het Hooggerechtshof van IJsland toestemming om het lichaam van de oud-wereldkampioen op te graven. De zaak was aangespannen door de moeder van het Filipijnse meisje. Ze wilde aanspraak maken op de erfenis van de schaaklegende, naar verluidt zo'n 2 miljoen dollar. In IJsland, waar Fischer begraven ligt, de kranten nu dat hij niet de vader is. De strijd om de erfenis is nog altijd niet beslecht. Twee neven van Fischer en zijn ex-vrouw voeren er een rechtszaak over. In de eerste play-off voor de Champions League heeft Ajax in Kiev gelijk gespeeld tegen Dynamo. Het werd 1-1. In de 56e minuut kreeg een speler van Kiev een rode kaart. Een minuut later scoorde Jan Vertongen met een kopbal na een vrije trap. Minder dan 10 minuten later viel de gelijkmaker. Volgende week is de return in Amsterdam. Het weer geleidelijk overal droog. Aan het eind van de nacht aan de westkust weer enkele buien die later landinwaarts trekken. In de loop van morgenmiddag opklaringen. Het wordt zo'n 19 graden. En richting het weekend wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee.